Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De man die afgelopen weekend in Kopenhagen twee mensen doodschoot en er vijf verwonden was hoogstwaarschijnlijk geen lid van een terreurcel. Volgens de Deense premier Torning Smit zijn er tot nu toe geen aanwijzingen gevonden voor een terroristisch netwerk. Wel zitten er twee verdachten vast die de dader zouden hebben geholpen. VND en de vakbonden moeten het voor woensdag eens worden over een loonsverlaging voor het warenhuispersoneel. De kortgedingrechter zegt dat als de partijen er onderling niet uitkomen, hij volgende week maandag een uitspraak doet. VND wil de lonen met bijna 6% verlagen om een faillissement te voorkomen. De bonden willen pas over inleveren van salaris praten als VND garandeert dat er geen banen verloren gaan. Het Rijk, werkgevers en vakbonden investeren 45 miljoen euro in de Groningse arbeidsmarkt. Ze willen meer hoger opgeleiden naar de regio lokken om te gaan werken in de bouw- en de energiesector. Een deel van het geld is bedoeld voor omscholing. In Groningen is veel vergrijzing en het gemiddelde opleidingsniveau is laag, terwijl er steeds meer vraag is naar hoger opgeleiden politie heeft de afgelopen weken in Amsterdam twee liquidaties voorkomen en meerdere verdachten opgepakt. Volgens politiechef Albersberg wordt geprobeerd om de liquidaties aan de voorkant van het probleem aan te pakken. Zo zijn de afgelopen weken verschillende criminelen aangehouden voor illegaal wapenbezit. Dit jaar waren er al vier liquidaties in Amsterdam. Vorig jaar waren het er tien. Liberia, Guinea en Sierra Leone willen ebola zover terugdringen dat er over 60 dagen geen nieuwe gevallen meer bijkomen. De drie West-Afrikaanse landen zijn het ergst getroffen door de grootste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Tot nu toe zijn er ruim 23.000 mensen ziek geworden en ruim 9.000 mensen overleden aan ebola. Het weer, in het westen toenemende bewolking. In de oostelijke helft van het land gaat het licht vriezen en is er kans op een mistbank. Morgen wolkenvelden en wat lichte regen, maar in de loop van de middag vanuit het noordwesten zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Inbrugge 4 kilometer. Verder behoorlijk wat vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid 4. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Amstel en knooppunt Nieuwmeer 4 kilometer. Dan een lange file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen 7 kilometer. Dat komt omdat eh, er op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland een ongeluk is gebeurd bij Moordrecht. Daar is de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste via Leiden rijden over de N11 en de A4. Op de A15 van Rotterdam naar Europort staat een behoorlijke file tussen en Benelux en Spijkenisse. Daar staat 5 kilometer.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 Dat is de song waarmee ik deze aflevering opende. Ik blijf nog even steken in het hitwerk, want ook Florida Georgia Line met Sundays en Thomas Red met Make Me Wanna zijn in dit blokje aanwezig. dancing. I'm gonna play some flip cup and rock a little bit of hip hop and haggard. better than wear that dress. It oughtn't be against the law. Plain and simple, girl, them dimples know just how to turn me on. stop hold you close and tell you everything I'm thinking. Hop on out, let the tailgate fall.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 Zangeres Frederik Spicht gaat via haar album The Medicine Show terug naar het Wilde Westen toen avonturiers en opportunisten neerstreken aan de voet van de Sierra Nevada na de goudgekte van 1849. De Madison Show is een conceptplaat waarvan de titel verwijst naar rondreizende gezelschappen uit het Oude Westen. Albumopener The Madison Show opent het tendoek van dit conceptalbum in hillbilly-stijl. Met opzwepende banjo van Janos Kolen en Spicht die ons bezingt wie en wat we allemaal kunnen verwachten van dit rondreizende theater. is feast of fun. The medicine show, the medicine show. Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun. The medicine show, the medicine show is on. There's lights in the mountain. You can hear the donkeys bray. Achter de groepsnaam Hurray for the Riff Raff herbergt zich folk- en blueszangeres, songschrijfster en banjo-speelster Alinda Lee Segarra, woonachtig in New Orleans in de Amerikaanse staat Louisiana. Zij richtte deze groep op in 2007. Haar stem is het allermooiste instrument dat door de 27-jarige Alinda Lee Segarra gehanteerd wordt. Ze kan er luid mee uitpakken, maar als ze broos en kwetsbaar zingt, is ze op haar sterkst. Van zulke vrije liedjes staan er dus voldoende op dit album... met als mooiste exponenten Crash on the Highway, Good Time Blues... en de titeltrack Small Town Heroes. There's a crash on the highway today Nobody's going anywhere, they say It could be you up there, so you better say your prayers and take it easy on your narrow way.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 Sing Me Back Home is geschreven en opgenomen door Merle Haggard. Het werd uitgebracht in november 1967 als eerste single en titeltrack van het album Sing Me Back Home. Het werd Merle Haggards derde nummer 1 hit. Sing Me Back Home is en blijft een indrukwekkende song. Crossroads, nummer 1 country hit. The warden led a prisoner down the hallway to his doom. And I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell that my guitar friend do my request. Thank you. Thank you very much. the years. Sing me back home before I die. I recall last Sunday morning, a choir from off the streets came in to sing. gospel song. And I heard him tell the singers, there's a song my mama sang. Could I hear it once before? used to hear. Make my old memories come alive. Volgens mij is Don Kessen in het verkeerde land geboren. Hij is weliswaar afkomstig uit Glasgow, maar de muziek die hij maakt heeft niets van doen met die stad. Men placht vroeger Van Morrison alleen de Belfast Cowboy te noemen. Wel, dan heeft Don Kessen minstens evenveel recht op de titel van Glasgow Cowboy. Met songs als Cotton Jenny is de afstand tussen Glasgow en Nashville een peulenschil. Prachtige song. Lay down You've been picking cotton since the break of dawn. Now the sun is going home. Come raise the tired eye from the heat of the pale blue sky. You've been picking cotton for a pretty dress for someone else to look their best.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 Het nummer staat op de 239e positie in de Rolling Stone-lijst van het tijdschrift The 500 Greatest Songs All Time. De song werd eigenlijk opgenomen als B-kant van de single met op de A-kant The Majestic. Uiteindelijk bleef The Wanderer steken op een tweede positie in de States. Straks een cover van deze song. but I'm going De kracht van Celine Dion met de toon van Shania Twain en de energie van Alanis Morissette. Haar vocale kwaliteiten zijn geïnspireerd door Jennifer Nettles en Stevie Nicks. En ze schrijft in de stijl van Casey Musgraves en Holly Williams. Superlatieve voor een zangeres die bij ons nauwelijks bekend is. Hopelijk komt er snel verandering in. Debbie Williams met Memphis. five to Memphis said, I hope you're alright and have a good night, miss. Embrace the love, that joy, the life. They're gonna keep on walking by, just making sure you're alright. She said, The only thing that's constant is a note upon a page, and even when I used to jump to fall. I was this girl who'd take these chances. Now I call her in between the lines. So keep walking, cause today I'm gonna be alright. Now, girl, don't give up on love. Give love another try. Just open up your heart, let somebody in. You'll find trust in his eyes, but give it time. Girl, you'll find him one day, it'll be alright. Now, sir, you have no idea who I am, what I'm gonna be. How is it that you seem to wanna stop? What made you even wanna talk to me? I'm just a Another girl on another corner of a common street. Hey, sir, I'm alright. Don't you bother worrying about me. Now, girl, don't give up on love. Give love another try. Just open up your heart. Let somebody in. You'll find trust in his eyes, but give it time. Try to turn around and walk away. Maybe we'll meet again another day. He walked on by, gave high fives from Memphis, said, I hope you're alright and have a good night, miss. Embrace the love and enjoy the life. Hey, gonna keep on walking by, just making sure you're alright.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 Anita en de Starbompers vertolken I'll Never Be Free. Vervolgens draai ik even als vorige week wederom een track van Zinga. Waarom? Gewoon omdat hun debuutalbum Strings Attached gewoon een lekkere plaat is. Born This Way staat scherp. De derde in dit rijtje is Wendy N. die een einde maakt aan het Nederlandse blokje met Recipe for a Heartache. Each time I hold in my embrace, I'll never be free. And when my lips burn with desire, no other kiss puts out the fire. Though I may try and try, no one can satisfy I'll never be free. De roots van de formatie Los Palominos ligt ongetwijfeld in Mexico. De titel van het album Straight Tejano draagt bij aan dit vermoeden, evenals de hoesfoto. One Night at a Time is terug te vinden op het onlangs uitgebrachte album. sure is fine. Let's take our love one night at a time. There's one thing that we both agree. I like you, and baby, you like me. Let's take our love gold Shows waren rondreizende medicijncircussen in de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Kwakzalvers probeerden het publiek middeltjes tegen alles aan te smeren en deden dat samen met clowns acts, freakshows en muziek. De Nederlandse zangeres Frederik Spicht heeft nu een album en een theatertour met de Medicine Shows als inspiratiebron. Muziektheater in zijn meest oorspronkelijke vorm. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. the bruises on your knees. And I recall you gibbering to me. You looked so pale and little, so free. was still so very small. And everything to give, learning how to live. Don't turn and walk away. No matter what they say. your dream. And he kissed you, his green, sweet 16. I saw you struggle and strive with the barrel devil's embrace. Don't forget, I love you always. Dat was Frederik Spicht met Bobby. Bruce Robinson bracht een groot deel van het voorjaar van 2014 in de opnamestudio door... voor de productie van zijn derde album Tree. Duidelijk zijn beste werk tot nu toe. Bruce schurkt tegen de country, maar schuwt ook invloeden uit de blues, rock en jazz niet. Knee deep in Missing You. best friend. Love you till the end. Darling, I'm feeling blue. I'm knee deep in missing you. eerste uur zit erop en ik ben op een punt gekomen dat terugkeren onmogelijk is. Daryl Goldman heeft met Point of No Return dezelfde gedachte.